Mark Hokken met het NOS-journaal. De top tussen president Trump gaat toch door. Trump maakte dat bekend na overleg met een Noord-Koreaanse delegatie in het Witte Huis. De delegatie stond onder leiding van een belangrijke vertrouweling van Kim Jong-un. De top is op 12 juni in Singapore, net als eerder al gepland was. Volgens Trump gaat het overleg een succes worden. Hij zegt dat Noord-Korea bereid is om zijn kernwapenarsenaal te ontmantelen. Dat is een van de voorwaarden die Trump had gesteld aan Noord-Korea. In het Midden-Oosten zitten zeker zes Nederlanders gevangen wegens terrorisme, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Nieuwsuur. Ze hadden zich aangesloten bij IS of worden daarvan verdacht. Vijf van de Nederlanders zitten vast in Turkije, de zesde zit in Irak. De vijf in Turkije worden bijgestaan door Buitenlandse Zaken. Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsschade door kankerverwekkende verf met chroom 6. Dat zegt het RIVM na uitgebreid onderzoek in opdracht van Defensie. Het ministerie wist van de schadelijke effecten van Chroom 6, maar vertelde niets aan de werknemers en bedrijfsartsen. Ook zorgde Defensie niet voor een veilige werkplek of afdoende bescherming, zegt het RIVM. Creditcardbedrijf Visa heeft in Europa last van een storing... en daardoor kunnen klanten mogelijk niet betalen, zegt het bedrijf. Visa onderzoekt de oorzaak. In meerdere landen kregen klanten die iets wilden afrekenen te zien... dat er geen geld kon worden overgemaakt. Spotify stopt met het weren van bepaalde artiesten uit samengestelde muzieklijsten. De streamingdienst had vanwege het gedrag van artiesten dat beleid ingevoerd. Zo werd muziek van onder andere R. Kelly niet meer uitgelicht. Na een storm van kritiek heeft Spotify het beleid weer teruggedraaid. Het was een foute beslissing om voor rechter te spelen, zegt de streamingdienst. Het weer, de buien trekken via het westen weg of lossen bovenland op. Lokaal kan het nog wel flink regenen. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15 morgen.